Hij zou hem hebben gevraagd om een corruptieonderzoek te beginnen... naar zijn democratische rivaal Joe Biden. Trump noemt de afzettingsprocedure intimidatie en een totale heksenjacht. De NAM heeft vorig jaar gedreigd om de gaskraan voortijdig dicht te draaien... waardoor de energievoorziening in Nederland in gevaar had kunnen komen. Dat meldt RTV Noord op basis van een geheim verslag dat de omroep heeft ingezien. De uitspraak zou zijn gedaan in een gesprek met het ministerie van Economische Zaken... over de aansprakelijkheid voor de gevolgen van de gaswinning. Tegen RTV Noord zegt de NAM nu dat de woorden niet gezien moeten worden... als drukmiddel om van die aansprakelijkheid af te komen. Het ministerie zegt dat ze ook niet als dreigement zijn opgevat. Sommige Kamerleden dringen aan op een hoorzitting met de NAM. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel heeft bij de Verenigde Naties een pleidooi gehouden voor seksuele rechten en gezondheidszorg voor vrouwen. Dat deed ze samen met 58 andere landen. Aanleiding is een verklaring van de Verenigde Staten en 12 andere landen om het recht op seksuele voorlichting of abortus te beperken. Minister Kaag noemde vrouwenrechten een kanarie in de kolenmijn. Als het daar niet goed mee gaat, volgen andere rechten ook, zei ze in New York. Zes op de tien boeren zijn onzekerder geworden over het voorbestaan van hun bedrijf... door de stikstofuitspraak van de Raad van State. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. 40 van de ondervraagde boeren wil eventueel stoppen. Door de uitspraak zijn duizenden bouwvergunningen onzeker. Vanmiddag presenteert oud-minister Remkes een rapport met mogelijke oplossingen. Het weer bewolkt in buien, de meeste vallen in het zuiden van het land... en het wordt 17 tot 19 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig met elke dag kans op regen en weinig ruimte voor de zon.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 Met nog 221 dagen tot de Formule 1 begonnen we met een oude plaat van uh, Barry White. Ja, is zal eens heel veel bas erin draaien, maar dat haal ik niet. Let the music play en dat gaan we zeker doen hier op ZFM. Oude en nieuwe muziek. En zoals jullie zo meteen de allernieuwste Billie Eilish horen. Een enorme hit. Echt dit eerste weekend al 30 miljoen hits op, op YouTube. All Good Girls Go To Hell van Billie Eilish. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a Leaders on vacation, an open invitation. the evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside, I've got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enough seasoned once the water starts to rise and heaven's out of sight. She'll want the devil on her team. My lonely. Look at you, needing me. I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow, hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise, and heaven's out of sight, she'll want the devil. Billie Eilish hier bij ZFM, waar het 11 over 9 is. En wij gaan door naar 2004, de winnaar van Idols. Weet je nog wie dat was? Bo Cyrus. En dit was zijn eerste plaats The Ross M G. all All the people in the dance will agree That we're well qualified to represent the LBC Me, me and Louis, we gonna run to the party And dance to the rhythm, it gets harder that we're well qualified to represent the LBC. Me, me and we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets Oh, take this veil from off my eyes. My burning sun will someday rise. but I'm gonna play with myself. Show them how we come off the shelf. ZFM. Summertime. Lana Del Rey. Ja, dat applaus is niet voor mij. Dat is uit 1988. En ik neem je mee naar Tokio... waar op dat moment de grootste band ter wereld optrad. Earth, Wind and Fire. Met een enorm orkest op het podium. En Maurice White, vorig jaar overleden, zingt After Love Has Gone. 1988, live in Tokyo, Earth, Wind and Fire. If you feel alright, let me you say yeah. say yeah. Ja. they yeah. feel alright. For a while, to love is all we could do. We were young and we knew in our eyes were alive. Deep inside, we knew our love was true. For a while, we paid no mind to the past. New love would last every night would invite us to begin the dance. Something happened along the way. Yesterday was all we had. Something happened along Ja, dat was Earth, Wind Fire. 1988 live in Tokio. Ik heb ze ooit live gezien, niet in Tokio. Fantastisch. Gaan we door met Jamiroquai. Nieuwe plaat, You Give Me Something. Jamiroquai. Ja, niet echt nieuw 2001, maar met Urban in 88 is het al heel snel nieuw. We gaan door met een eh, andere live opname. Die is voor de BBC van Valerie en eh, Amy Winehouse. Hier bij ZFM om 9 uur 26. sometimes I go out And I look across the water And I think of all the things what you're doing. And in my head, I paint a picture. since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your tender hair and the way you like the daggers. Won't you come on over? Stop making a fool. I hope your dinner catch a ting. I hope you find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping anywhere. Change the color of your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your tender head and the way you like to dress. I think about all the things while you're doing, it, and in my head I paint a picture. Since I come home, well my body's been a mess, and I miss your was Amy Winehouse live bij de BBC Valerie. Ja, en het is bijna half negen. Wat? Het is half tien. En wat is er dan? Half tien is het de tijd voor de rubriek Jazz is niet eng. En uh, die zei het gisteren al in de uitzending. Vandaag eh, ook weer wat jazz in deze uitzending. Maar gewoon heel toegankelijk, want jazz is echt helemaal niet eng. En we blijven een beetje in het live vandaag. En ehm, ik heb El Giro meegenomen. 1993 met een liedje van Elton John. Dat kent iedereen, maar dan de interpretatie van El Giro. Dit is Your Song, live 1993. Hier bij ZFM om half tien. knew I'd buy a big house where we both could live all alone. If I were a sculptor, <laughs> then again, no, old man, just sitting making potions in a traveling show. Well, I know it's not love Girl, it's the best I can do. You see, my gift is my song, and this here one's for you. It's just for you. You can tell everybody that that this is your song. Well, the words may be quite simple, but now that it's done, oh, I hope you. Hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in my world. Yes, it is, yeah. verses, you knew they, well, they got me quite cross. Ooh. But the sun's been real kind while I wrote down this song. You see, it's, it's for people like you that will keep it turned on. And on. ZFM. Please excuse my forgetting, but these these things I do. Well, you see, honey, I've forgotten if they're green or they're blue. Well, anyway, you know the thing is, um, what I really mean to say is that that you are the sweetest eyes I believe I have ever seen.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 rid our love. Golden Earring, Radar Love. 1973, daarvoor 1993. Dat was El Giro in de rubriek Jazz is niet eng. En wij gaan door met een weer gloednieuwe plaat. En die is van Iggy Pop. She wants to be your James Bond. En zo heet hij, James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. ZFM. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. She walks like him, talks like him too. She can suss out the spy, even if it's you no one, not even herself. She makes no sudden moves, chalks it up to stealth. ZFM, waar het kwart voor tien is. En natuurlijk gaan we dan door met een James Bond plaat. Deze van Adele, Skyfall. En vergeet niet, vanmiddag komt de burgemeester langs. Heb je een vraag aan de burgemeester? redactie.zfmzandvoort.nl En tussen 12 en 2 stellen wij jouw vraag aan de nieuwe burgemeester. redactie.zfmzandvoort.nl vol door Adele. En dan moet ik toch altijd aan Asterix Nobilis denken... als de hemel maar niet op ons hoofd valt. Maar goed, dat is weer een tik die ik heb. Het is uh, tien voor tien. Wij gaan door met uh, Morrison, Amsterdammer... met Positivity. Leuke plaat. Net uit. you're going through struggle. See, I know how you're feeling, cause I was always in trouble.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 Wij blijven bij een Nederlands product, zoals het dan zo mooi heet. Tino Martin en René Vroger. Proost op het leven. Dat gaan we zeker doen. Hier bij ZFM, waar het bijna tien uur is. Nog zes minuten. Iedere morgen zonder zorgen. Ja, dat is toch wat ik het liefste wil want de toekomst, ja die begin vandaag. Ik zong al meer dan duizend liedjes, maar er is niet zo mooi als het geluk. Een lach en een traan, dat is het bestaan. Zet mijn vrienden en familie Geniet van elk moment. Soms zit het mee, dan weer tegen. Ja, we zijn eraan gewend. zingen. proost op het leven en je viert het maar één keer. Zo, hoe die bas. Onze burgemeester speelt ook bas. Ik weet niet of hij hem vanmiddag meeneemt. Hij zal het ongetwijfeld mooi vinden. Nog twee uurtjes en dan eh, is de speciale burgemeestersuitzending hier bij ZFM Lunch. Van 12 tot 2. De burgemeester zal aanschuiven zullen ook wat eh, interviews eh, laten horen die we gemaakt hebben bij de receptie. En heb je een vraag aan de burgemeester? Die kunnen we nog steeds insturen. Stuur die dan naar redactie. En doe dat snel, want dan nemen we mee. Dan stellen we jouw vraag aan de burgemeester vanmiddag. Hans en Roy zijn eh, samen aanwezig bij de lunch. Irma is dus als sidekick. dan zullen we eens eh, horen wat de burgemeester van zijn eerste week hier vindt. Wat? De eerste week? De eerste paar dagen. En meteen een lange raadsvergadering gisteravond. We zijn heel benieuwd. Nou, nog anderhalf minuut en dan is het tien uur. Ik, ik blijf nog bij je met de eindtune van The Juice. Die mooie serie en dan ben ik er maandag weer. Morgen zit Ger hier. En dan wens ik nog een hele fijne dag. Het is nog steeds droog in Zandvoort.